Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een schapenbedrijf in Gelderland is Q-koorts gevonden, dat meldt het ministerie van Landbouw. Het gaat om een boerderij in Brakel in de Bommelerwaard. De bacterie werd gevonden tijdens een controle en komt vermoedelijk van jonge dieren die niet gevaccineerd waren. De schapen worden naar de slacht gebracht. Het is voor het eerst sinds 2016 dat er Q-koorts wordt gevonden in Nederland. In 2007 was een grote uitbraak van de ziekte in Gelderland en Noord-Brabant. Duizenden mensen werden toen ernstig ziek, ook vielen er meer dan 100 doden. De Spaanse premier Sanchez heeft onverwacht zijn taken neergelegd... nu er een justitieel onderzoek is aangekondigd naar zijn vrouw. Zij wordt verdacht van corruptie. Een extreemrechtse vakbond diende in Madrid een aanklacht in... omdat ze haar positie zou misbruiken voor het sluiten van zakelijke overeenkomsten. In een verklaring spreekt de sociaaldemocraat Sanchez van een ongekende aanval van rechts en extreemrechts. Hij bezint zich op de vraag of hij de Spaanse regering nog wil leiden of dat hij zal aftreden. Maandag maakt hij zijn besluit bekend. Bij het Nationaal Ereveld Loenen is de Surinaamse schrijver en verzetstrijder Anton de Kom herdacht. Er waren toespraken en er werd een krans gelegd op zijn graf. Het was de eerste keer. Gisteren is het 79 jaar geleden dat de Kom overleed in het Duitse concentratiekamp Neuengamme. Zijn boek Wij slaven van Suriname uit 1934 was een felle aanklacht tegen de koloniale overheersing door Nederland. Vorig jaar bood de regering de familie van de Kom officieel excuses aan. De herdenking was een burgerinitiatief gesteund door de gemeente Apeldoorn.